met het NOS-journaal. President Trump wil het Amerikaanse beleid in West-Afrika verschuiven van hulp naar handel. Dat heeft hij gezegd tijdens een bijeenkomst met leiders van die landen. Zij merken de gevolgen van de Amerikaanse bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Voor Liberia betekent het dat meer dan 2,5% van het bruto nationaal inkomen wegvalt. Trump roemde de landen om hun grote natuurlijke reserves, zoals olie en mineralen. De Afrikaanse leiders lijken open te staan voor Amerikaanse investeringen. Er zweeft naar schatting zo'n 27 miljoen ton aan extreem kleine plastic deeltjes in de Noord-Atlantische Oceaan. Dat hebben Nederlandse zeeonderzoekers berekend. De gevolgen kunnen groot zijn. De deeltjes dringen diep door in ecosystemen en ook in het menselijk brein. Onderzoekers vrezen dat het in andere oceanen niet beter zal zijn. Tijdens grootschalige protesten in Bangladesh vorig jaar heeft premier Hasina opdracht gegeven om met scherp op demonstranten te schieten. Dat blijkt volgens de BBC uit de opname van een telefoongesprek dat de toenmalig premier voerde. Tienduizenden mensen gingen vorig jaar de straat op uit onvrede over het harde beleid van Hasina. Bij het geweld door ordentroepen kwamen zo'n 1400 mensen om het leven. Hasina vluchtte naar India en sindsdien is er een interimregering in Bangladesh. Zeven overvallers uit Os en Lelystad zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot acht jaar. Ze pleegden gewelddadige woningovervallen op bejaarden en werden ook veroordeeld voor straatroof en oplichting. De bendeleden zijn familie van elkaar. Ze moeten hun slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot 24.000 euro. Het weer vannacht opklaringen, het blijft droog. Morgen een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noordoosten kan het regenen.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 of the past. smiled and said you'd see me again. wanna love you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna be a man. <laughs> <laughs> geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Let me say the same.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 Dit is ZFM. uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Zit van der Linde.